Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs krijgen specialistische of intensieve begeleiding. Het gaat om kinderen met een beperking, chronische ziekte of een stoornis. Een deel van de leerlingen doet geen eindexamen en krijgt daardoor geen diploma. Maar Slop zegt dat alle scholieren een beloning verdienen aan het einde van hun middelbare schooltijd. De finale van het WK voetbal is door bijna 5,5 miljoen mensen bekeken. Dat is na de halve finale tegen Zweden met 5 miljoen kijkers opnieuw een record voor de Oranje Vrouwen. Oranje verloor de finale gisteren met 2-0 van de VS. Na de aansluitende huldiging keken bijna 5 miljoen mensen. De best bekeken mannenwedstrijd is met ruim 9 miljoen kijkers de WK halve finale Nederland-Argentinië in 2014. Een dronken automobilist is vanmorgen bij Spijkenisse... bijna van een viaduct over de A15 gereden. Hij kwam van de N218 en in plaats van een bocht te maken... reed hij rechtdoor. De auto schoot door de vangrail en kwam met één wiel boven de A15 te hangen. Omdat brokstukken op de snelweg dreigden te vallen... waren twee rijstroken een tijd dicht tot de auto was weggetakeld. De automobilist is aangehouden en ligt nu in het ziekenhuis. Scholen beginnen het komend schooljaar weer met flinke tekorten... groter zelfs dan vorig jaar, dat meldt de PO-raad. Daarom zullen scholen ook na de zomer weer klassen naar huis moeten sturen. Tegelijkertijd neemt het aantal scholen met tekorten af. Dat duidt erop dat scholen die al in problemen zitten... meer moeite hebben om leraren te vinden. Daardoor neemt de kansenongelijkheid in het onderwijs... volgens de PO-raad toe. Het weer, wolkenvelden, vanuit het noorden lichte buien... meer naar het zuiden ook zon en aan de kust vrij veel wind. Het wordt vanmiddag 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Amsterdam staan een file van 9 kilometer tussen Knoop het Everdingen en Maarsen door bergingswerkzaamheden. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Bijna 10 minuten extra op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude, 6 kilometer. Op de A10 Knoop het Koenplein richting Knoop het Koenplein tussen Zeeburg en Knoop het de Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging.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 All the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top.